Morat Rouakili met het NOS-journaal. Steeds meer studenten en oud-studenten zitten met een hoge studieschuld. En die schuld bij de overheid wordt gemiddeld ook steeds hoger, meldt het CBS. De totale studieschuld van alle studenten en oud-studenten bij elkaar opgeteld... is sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar had deze groep gezamenlijk 25,7 miljard euro schuld. Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. Het kabinet besloot dit jaar om de basisbeurs vanaf volgend jaar terug in te voeren... om de financiële drempel om te studeren lager te maken. De Oekraïense president Zelensky is licht gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Kiev. Dat meldt een woordvoerder van de president op Facebook. Zelensky's auto zou op een privévoertuig zijn gebotst. De president is onderzocht door een arts en er zijn geen ernstige verwondingen gevonden. De woordvoerder voegde eraan toe dat het incident zal worden onderzocht. Medisch personeel dat Zelensky begeleidde... gaven de bestuurder van het privévoertuig eerste hulp. Hij werd weggebracht met een ambulance. Een jury in de rechtszaak tegen R. Kelly heeft de zanger schuldig bevonden aan verschillende kinderporno-aanklachten. Hij werd vrijgesproken van het belemmeren van de rechtsgang. De 55-jarige zanger wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van misbruik en zit sinds 2019 vast. In juni werd hij al veroordeeld voor het leiden van een organisatie... die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij kreeg daarvoor 30 jaar celstraf opgelegd. De nieuwe straf die de rechter na het oordeel van de jury zal opleggen, komt daar bovenop. Enkele honderden mensen hebben vanavond in Vlissingen meegelopen met een stille tocht voor de 20-jarige Rainé, die vorige week in de woonplaats werd doodgestoken. De tocht begon bij de woning van het slachtoffer en eindigde in het Bellamy Park, waar Rainé afgelopen donderdag overleed. Ook de familie van het slachtoffer liep mee. Het weer. Vannacht valt in het noorden een bui. In het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.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

those days are gone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 of mine 简单。 wat ik voel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 Cause people call me crazy all the time make me And Charlie doesn't worry in the morning There's nothing really ever on his mind Sometimes I think that just to get me time to face the truth. I